Het kabinet wil dat nu niet in de war schoppen, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Er is afgesproken bij het eh, instellen van de spreidingswet dat gemeenten elke twee jaar eh, nou ja, een opdracht krijgen van hoeveel plekken ze ongeveer moeten realiseren. Nou, dat is dus begin 2024 eh, ingezet en dat, dat traject loopt dus tot begin volgend jaar. En dat, ja, dat willen ze niet gaan verstoren hiermee. En het is nog maar de vraag of ze dat gaat halen. Dus het is alsnog best wel een strakke planning eigenlijk. Ja, dat het langer gaat duren is opvallend omdat de PVV juist wilde dat er meer haast zou worden gemaakt met het afschaffen van de spreidingswet. Ja 21 en SGP willen dat moskeeën stoppen met oproepen voor gebed door speakers. De SGP voelt zich een vreemde in eigen land. En Ja 21 vindt de versterkte gebedsoproepen niet passen in Nederland. Het kabinet wil vooralsnog geen verbod, maar wel betere regels. De man die gisteren tijdens de wielerwedstrijd Parijs-Roubaix... een volle bidon gooide naar Mathieu van der Poel... heeft zich gemeld bij de Belgische politie. Wie het is en waarom die gegooid heeft, weten we nog niet. Van der Poel kreeg de fles op hoge snelheid in zijn gezicht gegooid... terwijl hij in zijn eentje vooraan reed. Hij was woedend en noemde het na de race een poging tot doodslag. Van der Poel raakte niet gewond en won uiteindelijk. En vanaf vandaag mag je op drie stukken snelweg overdag weer 130 km per uur rijden. Het gaat om het grootste deel van de afsluitdijk, de A7 tussen Winschoten en de grens met Duitsland en de A6 ten noorden van Lelystad. Deze automobilisten bij een tankstation langs de A6 zijn er blij mee. Ja, dat is heel mooi. Hoe sneller, hoe beter op eh, bestemming. Ja, heel fijn. Ik vind 130 kilometer geen probleem. Eh. Dat moet, eh, moet overal de snelweg. In de zomer komt er nog een vierde traject bij, een deel van de A37 in Drenthe. Die vier trajecten zijn samen 117 kilometer lang. Het weer. Een mix van zon en wolken bij 15 graden langs de kust en 19 graden in het zuidoosten. Morgen weer wat buien, maar met 17 tot 23 graden wordt het ook weer wat warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A7 Hoornzaan staat 3 kilometer file bij Purmerend Noord. Door een ongeluk de weg is weer vrij.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 Hamas overweegt in te gaan op een Israëlisch voorstel voor de vrijlating van gijzelaars, melden verschillende media. Het zou gaan om tien gijzelaars die moeten vrijkomen in ruil voor een staakt het vuren van 45 dagen. President Trump zou eens met eigen ogen moeten komen kijken wat de Russen aanrichten in Oekraïne, zegt president Zelensky. Hij nodigde Trump uit voor een bezoek na de raketaanval op Sumi gisteren, waarbij tientallen doden vielen. In Park Hoge Veluwe is een hardloopster gistermiddag gebeten, vermoedelijk door een wolf, maar daar wordt nog DNA-onderzoek naar gedaan. De vrouw is twee keer gebeten, waarna andere mensen die er wisten te verjagen.